In een adviesnota schrijven ze dat de economische vooruitzichten zo slecht zijn dat inflatie en koopkracht niet langer de loonstijging mogen bepalen. In Zomeren in Noord-Brabant is een man betrapt die miljoenen liters afvalwater in de Diepenhoekse loop wilde pompen. De man had langs de sloot bij zijn bedrijf een diep gat van 150 bij 11 meter gegraven. Het gat had hij gevuld met afvalwater waar vermoedelijk mest in zat. Toen hij betrapt werd was al een deel van het afvalwater via een slang overgeheveld. De milieupolitie heeft de man gearresteerd. Het waterschap is de sloot aan het schoonmaken en de schade loopt in de duizenden euro's. Grieken die zwart geld op een Zwitserse bankrekening hebben staan, kunnen mogelijk binnenkort een aanslag verwachten. De Griekse regering overlegt met de Zwitserse autoriteiten over mogelijkheden om bankrekeningen op te vragen. Verschillende Griekse media hebben de afgelopen weken artikelen gepubliceerd over rijke Grieken die enorme sommen geld uit eigen land hebben weggesluist om de belasting te ontduiken. Het zou in totaal om ongeveer 200 miljard euro gaan. Maarten van Rossum is door de lezers van het Historisch Nieuwsblad opnieuw gekozen tot historicus van het jaar. Hij kreeg een kwart van alle uitgebrachte stemmen. Van Rossum oogste vooral lof voor zijn onlangs gehouden eindejaarsconferentie en zijn eenmalig optreden in het tv-programma Voetbal International. Op de tweede plaats eindigde de onlangs overleden professor Van Deurzen. Hij kreeg veel stemmen vanwege zijn dit jaar gepubliceerde sociale geschiedenis over zijn woonplaats Katwijk. Het weer nog bewolkt, soms wat regen, temperatuur ongeveer 7 graden. Morgen eerst enkele buien in het noorden. In de middag en avond in het hele land regen. Temperatuur morgen opnieuw een graad of 7. Dit was het. Teddy is van de ANWB.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 Victor Hark met het NOS Journaal. In de gevangenis in Maastricht is maandag een gevangene overleden na een worsteling met een aantal bewakers. Volgens het Openbaar Ministerie had de man de bewakers aangevallen. De Rijksrecherche onderzoekt of de bewakers buitensporig geweld hebben gebruikt om de man in bedwang te houden. Er wordt onder meer sectie verricht op het lichaam van de gevangene. Getuigen zeggen dat de man al vijf dagen in een isoleercel zat en dat het gevangenispersoneel hem hard heeft aangepakt. Hij overleed in het ziekenhuis.